Michel Koenen met het NOS-journaal. Zweden en Groot-Brittannië vn Veiligheidsraad over de situatie van de Rohingya. Die moslimminderheid wordt volgens de VN zelf etnisch gezuiverd in Myanmar. Een topman zei dat het Aziatische land bezig is met een vrede militaire operatie. Volgens diplomaten komt de Veiligheidsraad overmorgen bijeen om over de kwestie te praten. En diezelfde VN-veiligheidsraad heeft unaniem besloten tot nieuwe sancties tegen Noord-Korea. Aanleiding is de nucleaire test met een waterstofbom anderhalve week geleden. Noord-Korea mag nu nog maar 2 miljoen vaten olie importeren. Ook mag er geen textiel meer worden geëxporteerd... en mogen alle lidstaten geen nieuwe werkvergunningen meer geven aan Noord-Koreanen. De VS wilde eigenlijk een volledig olieembargo, maar China wilde daar niet in mee. De burgemeester van de Belgische stad Moeskroen is doodgestoken... toen hij gisteravond de begraafplaats tegenover zijn woning wilde sluiten... De man van 71 werd volgens Belgische media opgewacht door iemand met een mes. Die stak hem in zijn keel. De politie van de plaats in het zuidwesten van België heeft een verdachte opgepakt. De man heeft bekend dat hij er iets mee te maken heeft... maar wie hij is of wat zijn motief is, is nog niet bekend. En de politie in Den Haag heeft twee oplichters opgepakt... die tienduizenden valse energierekeningen zouden hebben verstuurd. Dat deden ze naar mensen in Duitsland en Oostenrijk. De man van 38 en zijn partner van 31 werden opgepakt nadat er zo'n 150 aangiftes binnen waren. de slachtoffers waren vooral oudere mensen die voor wel duizenden euro's zijn opgelicht. Als mensen niet wilden betalen, belden de twee slachtoffers op om ze te dwingen dat alsnog te doen. Het weer nog te trekken flinke buien over het land met stevige wind en kans op onweer. Later vannacht klaart het op.